Ding komt dan ook weer een einde. Als het net eindelijk een beetje gezellig is, en, eh, is het programma alweer ten einde. We horen muziek van eh, Robert Abigail, featuring DJ Rebel, de nummer 1 uit de Nightwalk 10 met uh, eh, Merengue, de opvolger van de Mojito Song. En we draaien voor jou de Dimaro remix. En daarachteraan vriend en oud-collega Labda, terwijl Edwin Kurt. woont woonachtig. En ja, geboren echt ook in Zandvoort volgens mij. Ik weet niet of hij geboren is, maar in ieder geval, het is een echte Zandvoort. Lambda on Tijd, de 2009 versie. En dit was de versie van Dabroek en Klein. In het vorige uur hoorde je die andere, die Duitse versie. En ehm, Gelsenkirch of zoiets. Lekker belangrijk. Lambda dus Holland Tijd 2009. En de volgende plaat is van Lil Allen. Fuck You, de House remix. En als we nog tijd over hebben, APC met Street Dance. Een liedje uit de jaren 80 wat ze opnieuw in een eh, dancejasje gegooid hebben. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Doe het rustig, doe het veilig, doe het voorzichtig. Ik bedank natuurlijk nog even DJ Mouse voor het afgelopen uurtje live in de mix hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Fan. Wil je meer weten, DJ Mouse, kijk op djmouse.com en iedere vrijdagavond eh, op Dance for the Fan tussen 6 en 7 heeft hij daar zijn eigen programma, de Global House En eh, ik zou zeggen, graag tot over twee weken, graag tot een andere keer.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 Een kleine maand geleden werd zijn rechterbeen geamputeerd vanwege een ernstige ontsteking. En daarvan leek hij goed te herstellen. Volgens zijn vrouw is de 80-jarige Vinkenoog hersendood. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft op bevel van oud-vicepresident Cheney jarenlang informatie achtergehouden voor het Amerikaanse congres. Dat schrijft de New York Times op basis van twee anonieme bronnen. Volgens hen heeft het congres acht jaar lang niets geweten over een terrorismebestrijdingsprogramma omdat Cheney dat geheim wilde houden. Het programma is vorige maand stilgelegd door de directeur van de CIA, die zegt dat hij niet van het bestaan van het project afwist. Hij heeft inmiddels twee parlementaire commissies over de situatie geïnformeerd. Er zijn nog geen details naar buiten gebracht over het geheime terrorismebestrijdingsprogramma. Voor de zuidkust van Haiti zijn zeker vijf mensen omgekomen doordat een veerboot is gekapseist. Het is nog onduidelijk hoeveel mensen er op het schip zaten. Autoriteiten gaan uit van ongeveer 60 passagiers. Er worden nog ruim 20 mensen vermist. Reddingswerkers zijn naar hen op zoek. Het is nog onduidelijk waardoor de veerboot bij Haiti is gekapseist. In Mexico zijn bij een reeks aanvallen in de deelstaat Michoacana zeker drie agenten en twee militairen gedood. Zes politiemensen raakten gewond. Op zeven plaatsen openden mannen met automatische geweren en granaten het vuur op agenten en militairen. Volgens diverse media gaat het om gecoördineerde aanvallen die in vergelding zijn voor de aanhouding van een drugsbaron in mei. De autoriteiten in Mexico spreken van een ongekende slachting door drugsbendes. In Michoacana zijn veel drugskartels actief. Bij de arrestatiegolf in mei zijn ook corrupte politiemensen en politici opgepakt. Het weer, de komende nacht en ochtend regen. In de middag langzaam droger met vanuit het zuidwesten zon.